Goede start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Sint-Pieter in Rome de kerstmis opgedragen. De mis in de basiliek begint sinds een paar jaar niet meer om middernacht... vanwege de leeftijd van de paus. Hij is 84. In de basiliek en op het plein voor de Sint-Pieter waren duizenden mensen samengekomen. Benedictus sprak zijn afkeuring uit over de toenemende commercialisering van het kerstfeest. Hij riep de gelovigen op om door de oppervlakkigheid en de glitter heen te kijken en de ware betekenis van kerstmis te ontdekken. Voorafgaand aan de mis zegende Benedictus de kerststal op het Sint-Pietersplein. De begroting van de Verenigde Naties voor de komende twee jaar is vastgesteld op 3,95 miljard euro. Voor de afgelopen twee jaar was er nog 4,15 miljard euro beschikbaar. Het is de tweede keer in de geschiedenis van de VN dat de begroting wordt teruggeschroefd. De Verenigde Staten en de Europese landen hadden aangedrongen op bezuinigingen. De ontwikkelingslanden wilden juist dat er niet gekort zou worden. Volgens secretaris-generaal Ban Ki-moon betekent het dat de VN meer zal moeten doen met minder. Het dodental van de ontploffing van een oliepijpleiding in Colombia is opgelopen naar 13. Er zijn bijna 100 gewonden, hebben functionarissen gemeld. Vrijdag scheurde door een enorme explosie een deel van een oliepijpleiding in de stad Dos Quebradas in het westen van Colombia. 35 huizen werden vernietigd, ruim 50 raakten beschadigd. Aanvankelijk werd gedacht dat de explosie was veroorzaakt door oliedieven. Later werd gezegd dat een breuk in de leiding door een aardverschuiving waarschijnlijk de oorzaak is. De actie Serious Request heeft dit jaar 8,6 miljoen euro opgebracht, een record. Vorig jaar was er op de slotdag 7,1 miljoen euro ingezameld. Drie dj's van 3FM zaten sinds zondag zonder eten opgesloten in het glazen huis in Leiden. Het Rode Kruis gebruikte 8,6 miljoen voor onderdak, medicijnen en voedsel voor moeders in oorlogsgebieden. Volgend jaar staat het glazen huis in Enschede. Het weer, vannacht vanuit het westen regen, overdag droog maar het blijft bewolkt.